uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het aantal faillissementen is vorige maand opnieuw gestegen... in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt de Kamer van Koophandel. Er waren 160 gevallen, 22 meer dan een jaar eerder. In februari nam het aantal faillissementen ook al toe... Tijdens de coronapandemie daalde het aantal faillissementen juist. Vorig jaar viel het laagste aantal bedrijven om sinds 1990. Dat kwam voornamelijk door de coronasteun van de overheid. Daardoor bleven er ook bedrijven overeind die in een normale tijd wellicht wel failliet zouden gaan. De Franse president Macron heeft volgens de prognoses de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij zou bijna 28% van de stemmen hebben gekregen. Op twee staat de rechtsradicale kandidaat Marine Le Pen met 23%. De definitieve uitslag is er nog niet. Inmiddels is 97% van de stemmen geteld. Over twee weken is de beslissende tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De economie van Oekraïne kan dit jaar krimpen met wel 45 doordat veel bedrijven dicht zijn en de export is ingestort. Dat verwacht de Wereldbank in Washington. Volgens de organisatie maakt het voor de uiteindelijke krimp vooral uit hoe lang de oorlog nog gaat duren. De uittocht van miljoenen Oekraïners naar andere landen heeft volgens de Wereldbank ook negatieve effecten op het economisch herstel. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's vergaderen vanavond opnieuw over de opvang van Oekraïners.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 ZFM. Papa, waarom slaapt die man op straat? We hebben op de zolder toch een plekje. papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Je moet hier niet een beetje op hem letten. presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar te troosten? jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij in bed te mogen? de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. een kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Zoveel mooier. Zoveel mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Here I am. And within sound asleep And she's sweeter now than the wildest dream Could have seen her And I watch her slipping away But I know up just like thank you I've been losing my mind. Certain things I can't find. In the middle of the night, I'm still up, I'm still trying to decide. Should I drink up, smoke up? I need some freedom, freedom I uh, in my life. Should I drink up, smoke up? Need some freedom, freedom. Show me a little Show me a Show me a little attention. Show me a little attention. 是。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 once again In case you missed it Dit is ZFM